uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Zuid-Koen de internationale gemeenschap opgeroepen om de sancties tegen het land aan te scherpen. Hij reageert op de zeer zware kernproef die Noord-Korea vanochtend hield. Volgens Pyongyang was het een waterstofbom die op een intercontinentale raket kan worden geplaatst. China heeft Noord-Korea opgeroepen zijn foute acties te staken en de resoluties van de VN-veiligheidsraad te respecteren. President Trump heeft nog niet van zich laten horen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd een militaire optie niet uit te sluiten. Bij een aanval op een legerbasis in Somalië hebben moslimterroristen naar eigen zeggen 26 militairen gedood. De terreurgroep Al-Shabaab viel vanmorgen de basis aan bij de havenstad Kismayu. Het Somalische leger bevestigde hevige gevechten, maar kon niets zeggen over slachtoffers. Het Tweede Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie is voorstander van rassenvermenging. In het Radio 1-programma De Overnachting van BNN-VARA zei hij dat daardoor de beste integratie plaatsvindt. Hiddema zei, als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes... is er verder niks aan de hand, dan heb je geen integratieclubjes nodig. Zijn uitspraak is volgens Hiddema niet racistisch. Voor de verkiezingen in maart waarschuwde zijn partijleider Thierry Baudet nog voor homeopathische verdunning van het Nederlandse volk. Door een vermenging van culturen zou er nooit meer een Nederlander bestaan, zei Baudet toen. In Frankfurt zijn ruim 60.000 mensen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt. In een straal van anderhalve kilometer rond de bom moest iedereen weg. De ontruimingen zijn nodig vanwege de vondst van een zware Britse bom die werd dinsdag ontdekt. Het weer zonnig, later in het noorden kan een enkele bui vallen. Verder is het overwegend droog bij zo'n 20 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate.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 Met nu ZFM Jazz. welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. Vandaag uh, gepresenteerd door Alco B. En die heeft het programma samengesteld. Eh, dit is een formatie, heet eh, de, Echoes of Swing. Een volgens mij in Duitsland opererende groep die heel veel optreedt. Bestaande uit Colin T. Dawson trompet. Chris Hopkins uh, alt Bernd Lotsky piano. En Oliver Mewers drums. Treden heel veel op in Duitsland volgens mij. Dit komt van een cd'tje Dancing en dit is nummer Dancing on the Ceiling. Aardig begin van de tweede uur. Tweede uur staat heel veel moois op de rol. Imelda daarmee, de Modern Jazz Quartet. Eh, Rise Up in the Morning, mooi nummertje. Eh, Nancy Wilson en Cannibal Adderley. Eh, Selwyn Birchwood. Mm, nou, eens even kijken. Fire Condio zie ik staan. eigenlijk heel veel mooie dingen. Erik Ineke met een nieuwe... iets wat opnieuw uitgebracht is. Kortom, we kunnen er heel veel lol in hebben. En we gaan gauw over naar het volgende nummer. En dat is een nummertje van Imelda May. Een zangeres die eh, indruk maakt. En van haar nieuwe cd het nummertje When It Is My Time. Featuring Joe Holland. Wash me in water That flows from your side Bathe me in blood That, that you gave when you died. Carry guilt and my shame. So could I just lay? the last, not the first. Deep down inside, oh, you know. When It's My Time. Eh, gezongen door Imelda May. En dat komt van haar nieuwe cd uh, Live Love Flesh Blood. Cd in 2017 en Joel Holland speelt hier ook op mee. Eh, en Joel Holland zit altijd goed in het pak. Dat kan je ook zeggen van de moderne jazz quartet. Die boys zien er altijd keurig uit. net te pakken, altijd. En die hebben een cd gemaakt wat wel van toepassing is vandaag. Blues on the Beach. En daarvan het mooie nummer Rise Up in the Morning. Modern Jazz Quartet was dat. Rise Up in the Morning van de LP Blues on the Beach. dat kunnen we vandaag wel zeggen, want het zonnetje schijnt hier in Zandvoort. Ziet er goed uit, 20 graden. Dus een prachtige dag om eh, hier lekker aan het strand te zitten. Eh, eens even kijken wat er nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, ik zie het al. Iets eh, heel moois. de Lady with the Honey Coated Voice zou ik bijna zeggen. Nancy Wilson en Cannonball Adderley. Save Your Love For Me. Nancy Wilson, prachtige nummer. wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love run away. If I were wise, I'd run away. But like a fool in love, I stay. And pray you'll save your love. can feel it. Even when you're not here, can't conceal it. I really love you, my dear. And though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. So, darling, help me, please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, please say for crying out loud. Darling, please save your love for me. Nancy Wilson. Prachtig. Uh, eh, het volgende nummer is een niet zo heel bekend nummer. Ik ben de eh, afgelopen weken was ik in Australië. En dat is nogal een tamelijk lange vlucht daar naartoe. Uh, ik zat, vloog met een van de Chinese maatschappij. En die hadden niet zo gek heel veel muziek op hun computerschermpje staan. Maar er zat één cd'tje bij die de jazzliefhebber toch wel niet kan versmaden. En dat was een Putamo Presents Jazz Café. En daar stond een dat, dat nummer, ja, dat cd'tje heb ik tichtje gedraaid. Want de vlucht duurde een keertje twaalf en een keertje negen uur. Dus dan heb je wel de tijd om muziek te beluisteren. En daar stond dit nummer op, Nieuwver, Enda Mordos. pasado ese tiempo, el tiempo que nos unió. Cómo se pierde el momento, cómo perdimos los dos. De qué pasado me alegro, si del pasado no soy, porque perder el momento de los dos enamorados, enamorados. Cambia y cambia la ilusión, mi amor, con el pasado Colorado. Nieuwver. Een eh, mooi nummer, mooi nummer absoluut. Uh, dan kom ik bij een gitaarridder. Eh, een ja, gitaarridder zou ik bijna zeggen. Een echte bluesboy. Selwyn Birchwood heeft een nieuwe cd uitgebracht. Pick Your Poison. Aardig nummer wat erop staat is het nummertje Lost in You. again. Cause I'm lost in you. you. I'm searching for myself. Pray I find me again. Selwyn Beardwood, uh, eh, Lost in You. gitaarspeler. Beetje blues. Er zit wel veel blues in vandaag. Nou, kan gebeuren toch? Ehm, Davina in de Vakenbonds. Shipwrecked. I must admit my ship is wrecked. en de Vagabonds. Hebben in het verleden een aantal malen op eh, North Sea Jazz gestaan volgens mij. Eh, iets, tijd voor iets Nederlands. Althans een Nederlands tintje. En dat is een, eh, een LP, een cd moet ik zeggen. Die uitgebracht is de, met muziek waar ik Ineke op gespeeld. En dat is getiteld Erik Ineke Letterby Live, Love and Lothar. En het eerste nummer van is Body and Soul. En daar is featuring Eddie eh, Lockjaw Davis speelt daarop. En dat is natuurlijk een prachtig nummer. Dus ik ga hem even opzoeken. Erik Ineke met eh, Body and Soul. Koos Riese, Rijn de Graaf en uh, Eddie. <laughs> Volgens mij is deze CD nog niet zo lang uit. En ik zal eens even kijken wie er allemaal op staat. Body and Soul, Eddie Lockjaw, Davis, Stablemates, Dexter Gordon, We, Johnny Griffin, Bye Bye Blackbird, Grant Stewart, Let To Be Live, Love and Laughter, Dave Liebman, A Prayer To The People, Clifford Jordan, Lady Bird, Lucky Thompson. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. En natuurlijk ja, heel veel bekende Nederlandse jazzmuzikanten. Maar ook eh, Erik Ineke, die is er altijd bij natuurlijk. Die zit altijd op de drums. Eh, mooie cd, zeer de moeite waard. Eh, wat hebben we nog meer vandaag? Oh ja, iets, eh, er was een, ooit een, een, een, eind van het jaar volgens mij de, een Disney cd uitgekomen. Dus even kijken waar ik dat vind. Oh ja, Jazz Love Disney. A Dream is a Wish Your Heart Makes. Orkest Rob Munsey. de Rob eh, Moon Sea Orchestra van het CD Jazz Loves Disney 2016. Nou, het is zomer, dus we moeten ook wat zomerdits tussendoor doen. En dat doe ik uh, eh, Faya Con van de cd Night Owls. high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh, na, nay, na na na. Nay, na na na. Na volgens mij uit België. Eh, ja, twee bekende mannen. Donald Byrd en eh, Claire Fisher. Die hebben eh, samen een cd gemaakt, September Afternoon. En daarvan het gelijknamige nummer September Afternoon. Nou, Claire Fisher is natuurlijk een hele bekende pianist. En Donald Byrd speelt trompet. Ja, die Claire Fisher is toch een hele bekende eh, man. Ik had eigenlijk wat meer van hem willen draaien nog, maar dat bewaar ik tot de volgende keer. Hij heeft onder andere een, eh, een, eh, boek geschreven, harmonische oefeningen voor de jazzpianist. Dat ligt er niet om. Dus ik bewaar wat muziek van Claire Fisher voor de volgende uitzending in oktober. maar dat betekent dat we nog wel wat tijd hebben. Niet veel meer, nog tien minuutjes zie ik. Dus ik moet even selectief kijken. En dan kies ik toch voor Laura Tate van Let There Just Be Real. Een uit 2017. Sing the Blues. Still Got The Blues, Laura Tate. Prachtig. beetje blues vandaag in de uitzending. Nou, moet kunnen. Eh, dan kom ik bij Walt Weiskopf, een eh, Amerikaanse jazz-saxofonist en eh, multi-instrumentalist, ja, componist, auteur en ja, opleider. Kortom, iemand die de klap van de zweep kent, heeft een nieuwe cd uitgebracht. En die cd heet Fountain of Youth. En daarvan het nummer Hotdog Days. Ja, dat kan in de zomer. Lekker op het strand een hotdog eten. thank you geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Alco B. En we draaien jazzmuziek oud en nieuw door elkaar.